11 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De Britse premier Johnson heeft voor het eerst sinds hij van de intensive care af is... zijn artsen en verpleegkundigen bedankt. Ze hebben mijn leven gered. Ik kan ze niet genoeg bedanken, zei hij. Daarmee klinkt de eerste korte verklaring van Johnson een stuk ernstiger... dan de relatief positieve toon van de Britse regering de laatste dagen. En ook uit reconstructies in Britse media valt op te maken... dat de zorgen over Johnsons gezondheid groot waren... Het is 50-50, zou afgelopen maandag de inschatting zijn geweest, schrijft de Britse kwaliteitskrant The Sunday Times. Johnson mocht donderdag na drie nachten de IC verlaten en wordt de komende weken vervangen door minister Raab van Buitenlandse Zaken. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, raadt mensen af om hun zomervakantie te boeken. In de Duitse krant Bild am Sonntag adviseert ze iedereen om de vakantieplannen voorlopig uit te stellen. Volgens van der Leyen kan niemand op dit moment een betrouwbare voorspelling doen voor juli en augustus. Verschillende lokale wegen langs de bloemenvelden in de Bollenstreek blijven vandaag en morgen dicht voor auto's, wielrenners en mountainbikers. Gisteren was het zo druk met dagjes mensen in plaatsen als Lisse en Hillegom dat de autoriteiten het niet meer verantwoord vinden. De twee mannen die gisteravond in een trein bij Schiphol werden aangehouden met een doorgelaten vuurwapen doorgeladen vuurwapen hadden geen terreurplannen, dat zegt de marechaussee. Naar het motief van de mannen wordt nog onderzoek gedaan. De Amsterdammers van 22 en 33 werden na een 112-melding door een speciaal team van de marechaussee aangehouden. Later bleek dat de mannen al gezocht werden. Het is niet bekend gemaakt waarvoor. Het weer, veel zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag meer stapelwolken met vooral in het zuidoosten kans op een bui, mogelijk met onweer. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. Aan zee is het koeler. Vanavond stroomt koelere lucht het land in.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 Nou zat ik net een beetje eh, de... Even kijken hoor. Nou zat ik een beetje net het nieuws te kijken en te lezen, sommige artikelen. En dan zag ik iets leuks voorbij komen. Want er is in Amersfoort namelijk een bedrijf. Een horeca gelegenheid. Maar je kan natuurlijk nog niet met de hele familie eruit, erop uit voor een paasbrunch. Ze heeft dus een eh, restaurant in Amersfoort. Een eh, speciale drive-thru vandaag en morgen. En eh, daar kunnen mensen een, ja, een soort lunchpakket, een, paasbrunchpakket kunnen ze daar ophalen. En zo hoeven mensen dus niet massaal naar de winkels. Eén ding, ik zie hier een foto. En ik kan je vertellen, het is behoorlijk druk daarom. En nou kan het natuurlijk zijn als je een paasbrunch hebt... dat je natuurlijk ook nou ja, laten we zeggen, de hele dag binnen zit. Dus daar ook eh, wat aardig van aan kan komen. En er moet natuurlijk wel een beetje bij gesport worden. Ondanks je natuurlijk nu niet naar de sportschool toe kan. Eh, zou ik zeggen, schuif even alles opzij. Want we gaan het namelijk weer doen, net als gisteren. Even lekker dansen, wat calorietjes verbranden. Hier op Strangers en David Tort. you are. van niet je radio hebt harder gezet, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ja, of je vindt het zo'n uh, eh, rot herrie dat je hem natuurlijk zachter hebt gezet. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen om half twaalf gaan we de groeten doen. Samen met eh, Ben Zonneveld aan de telefoon. Jij kan er ook in voorkomen. Stuur nou, je kan een mailtje sturen even naar eh, b.zonneveld.zfmzandvoort.nl Of even bellen naar de studio. Dat kan natuurlijk ook altijd 023 573 0393. En mocht je nou, ik zou zeggen, zet je radio dan nu weer harder als je er niet van hield. En anderen zullen hem nu ook weer zachter zetten. Maar goed, hier is J-Lo.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 Ja, en helaas van hun is ook een concert in... Uh, of nou ja, een concert, een optreden afgelast in Nederland. Hun, uh, de eerstvolgende keer dat ze weer in Nederland zijn, dat is uh, op Pink, Pinkpop van 19 tot 21 juni hier in eh, Landgraaf, Nederland. We gaan luisteren naar Karol en Tusa. Zometeen bellen we nog even met Ben Zonneveld voor de groeten. Ya no hoy con que pa' tusa, que porque le mal. kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda.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 Ja, het is inmiddels 1 eh, over half 12. En eh, we zouden bellen met Ben. Ben, goedemorgen. Hey, goedemorgen Thomas. Goedemorgen Ben. Ja, voor de laatste keer met mij. Nou, dat hoop ik niet. nou, nee, maar voor deze quarantaine-achtige tijd. Ja, voor deze eh, vier dagen waar jij keurig gepresteerd hebt. Goed, mooie muziek heb ik gehoord. En eh, ook aardig interviews met allerlei luile jongen heb ik er nog eventjes gehoord. Dus je hebt het er maar druk mee. Ja, ik heb het hartstikke druk. <laughs> en eh, vanmiddag heb je rust. Wat ga je dan doen? Eh, wat ik vanmiddag... Ik heb geen idee. Ik denk misschien mijn zomerbanden een keer onder mijn auto zetten. Ja, dat wordt nou toch wel eens een keer tijd. ik denk dat dat maar een keer gaat gebeuren. <laughs> je weet het, hè? <laughs> Als je met winterbanden door blijft rijden in de zomer, dan slijten ze harder. Ja, daarom. Ja, dus het moet eraf. Nou ja, ehm, de groeten. vandaag gaan we de groeten natuurlijk doen aan eh, alle gelovigen van Zandvoort. Eh, of het nou katholiek, protestant of wat dan ook is. Omdat men eh, vandaag toch met Pasen eigenlijk naar de kerk had willen gaan om daar te luisteren naar de paasboodschappen. En de paasmis mee te vieren. En voor de jongsten was er dan altijd nog eitjes zoeken en dat gaat ook niet door. Dus de groeten aan alle Zandvoortse kerkgangers. Ja. Daarbij, uh, daarbij natuurlijk opgemerkt, en dat heb jij ook al gedaan, dat eh, men om één uur kan luisteren en kijken. Ja, dat wou ik net zeggen. De paasboodschappen <laughs> uit eh, de, katholieke kerk en uit de protestantse kerk. En dat is, ik geloof, op alles wat CFM uitzendt te bekijken. van televisie naar Facebook. Televisie is kanaal 40 bij Ziggo. Bij KPN weet ik het niet. 45. 41. nee, 45 als het goed is. Dus 45 KPN. Ja en 40 eh, Ziggo. En dan eh, natuurlijk op Facebook en eh, YouTube. allerlei streamingkanalen. Ja. Nou, dat was hem? Dat, is het voor vandaag. Mochten er verzoeken zijn, dan hoor ik dat wel. Ik wens jou nog een uh, fijn laatste half uur. Ja, dankjewel. En, uh, wij spreken elkaar zeker nog, Thomas. Helemaal goed. En veel plezier morgen bij Jaap. En we gaan het zien met Jaap, hè? die is alweer terug. Ja, en eh, dan moet ik toch nog, eh, eh, ja eigenlijk, ik deed gisteren stiekem ook al, maar toch wel een speciaal plaatje weer voor jou draaien. <laughs> ik ben weer benieuwd. Ja? Oké, okay, okay. dankjewel nou, Thomas. En tot We Ik spreken elkaar, doei doei. doei doei. Hier is dus een speciaal plaatje voor onze Ben Zonneveld. Ik zag je staan je keek me lachend aan. Deze avond zou wel eens. en Dance Monkey. Daarvoor hoorde je nog Zin in Jou van uh, Yves Berensen. En eh, daarvoor hadden we dus eh, de groeten die Ben deed. En wil jij nou morgen, weliswaar bij Jaap in de uitzending... ook in de groeten voorkomen of wil jij de groeten doen? Stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl En wie weet kom jij morgen live in de uitzending. En mensen... Geef nooit op, hè? Zeker niet in deze moeilijke tijden. Hier is Sia en Never Give Up. op internet. www.zfmzandvoort.nl Adventure of a Lifetime, Coldplay. Ja, eh, mijn, eh, ik heb nog eh, een kleine 10 minuten maar te gaan. En dan zit voor mij de vier dagen radio maken tussen 10 en 12 hier bij ZFM Live er weer op. Vanaf morgen gaat Jaap het weer van mij overnemen. Die zit er, nou ja, in ieder geval als ik het goed begreep, tot en met vrijdag. En ja, wie daarna komt, ik heb nog geen idee. Ehm, mensen, blijf dus zoveel mogelijk thuis. Houd die anderhalve meter afstand. En eh, heb je vanmiddag eh, nou niks te doen... en kijk even op de tv op kanaal 40 of 45. Daar zal vanaf 1 uur de paasoverdenkingen uh, zijn... van de pastoor Bart Putter en dominee John Vrijhof. En dan ga ik nog even een paar muziekjes draaien. Zoals deze van The Weekend en Blinding Lights.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 Vanaf morgen dus Jaap Koper, live vanaf de studio aan de Tolweg tussen 10 en 12. En die zal in ieder geval tot en met vrijdag weer voor u radio gaan maken. En ik sluit zoals gewoonlijk af met Uh, I Will Survive.